Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Als de Belastingdienst zo doorgaat, zijn gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire pas over 10 jaar geholpen. Dat voorspelt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. Vandaag verscheen een kritisch rapport. De Belastingdienst krijgt alsmaar meer klachten, maar handelt er minder af. En dat moet anders, zegt de staatssecretaris. Als we niet iets veranderen aan onze werkwijze, gaat het inderdaad nog heel lang duren. Als we dat anders willen, dan moeten we, en daar moet ik natuurlijk samen met de Kamer ook over praten, op een andere manier gaan werken. Die mensen die gedupeerd zijn, die zeggen er wordt alleen maar gepraat en nu gaat ze weer praten. Ja, maar tegelijkertijd verwachten ze ook dat we een goede oplossing bedenken. En die bedenken we niet zomaar, want anders hadden we hem al lang bedacht. Een idee van Kamerleden is om mensen binnen één dag te helpen door ze op te zoeken in bijvoorbeeld een wijkcentrum en de boel meteen te regelen door mensen van buiten de Belastingdienst. Morgen wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer. De politie heeft twee kanalen van complotdenkers op Telegram afgesloten. Het gaat om het Bataafse Nieuws en de Bataafse Republiek. Die groepen hebben samen meer dan 13.000 leden. Volgens het OM staat het vol met complotverhalen over satanistische kindermoorden... en worden politici en wetenschappers bedreigd. In Os zijn er acht gedumpte cavia's gevonden. De dierenambulance in de Brabantse stad kreeg een melding binnen van een man die gepiep en gekraak hoorde komen uit een doos bij een voetbalkooi. Toen hij de doos opende, zag hij de acht knaagdieren zitten. De dierenpolitie twijfelt aan het verhaal van de man. Ze denken dat hij zelf de cavia's zou hebben gedumpt. En breakdancer Jeroen probeert een nieuw wereldrecord neer te zetten. Hij probeert 30 kilometer af te leggen met ratslagen. Ja, 30 kilometer is eigenlijk absurd. Dus het is gewoon eh, een taal pushen. Met zijn ratslagen haalt Jeroen geld op om klimaatverandering tegen te gaan. Het plan was om over een uurtje in Nieuwegein aan te komen. Maar net voor de finish is het even te veel geworden. Jeroen gaat later vanavond hopelijk weer verder, zegt zijn coach. It's getting really, really tough for Jeroen right now. Uh, he's, so he's gonna take like a very, very long break. I mean, hopefully like an hour he's gonna eat, he's gonna sleep, uh, and then he's definitely gonna continue it. Heb ik het weer nog. Vanavond is het zo goed als overal droog. Vannacht komt de regen weer over. Het koelt dan af naar 7 tot 11 graden. Morgen ook een regenachtig begin, maar smiddags weer droog met af en toe zon.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 Dit is de tweede uur waarin we ook, net zoals in het eerste uur... Eh, terugkijken op de awards die vorig weekend zijn uitgereikt... bij de International Bluegrass Music Association. Uiteraard komt country, folk en Amerikanen ook nog voorbij... maar deze keer net even iets meer bluegrass. En de volgende is ook weer een artiest die een award, een award heeft gewonnen. Ze haalt dit jaar de award voor Gospel Recording of the Year... en haar zesde award in de categorie Female Vocalist of the Year binnen. Dale M. Bradley en After While. After a While. En we gaan nou weer verder met Country uit Nederland. Ook zo'n plaat waar je heel vrolijk voor wordt. Kees Plat is dit en When That Old Moon. When that old moon shines bright And all the stars feel up at night Then the world feels better than it did before And there is gezegd daar word je toch best vrolijk van. Kees Plat was dat met When That Old Moon. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En deze keer is het een, nummer wat eigenlijk een country nummer is. Wat daarna door een bluegrass artiest opgenomen is. Soms is het andersom, maar deze keer is gewoon eerst country en toen bluegrass. 1968 was het Merle Haggard die het voor het eerst uitbracht. En Bobby Osborne heeft het eh, vrij recent uitgebracht met een hele hoop andere artiesten. En daarom heeft hij de award gewonnen voor Collaborative live recording of the year. Twee keer White Line Fever. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Here's a song that goes out especially for all the truck drivers we might have with us. Do we have any here tonight in Muskogee? White Line Fever A sickness born down deep within my soul The years keep flying by like the Highline poles. The wrinkles in my forehead show the miles I've put behind me. And they continue to remind me how fast I'm growing old. Guess I'll die with this fever in my soul. I wonder just what makes a man keep pushing on. Why must I keep on singing this old highway song? Yeah, I've been from coast to coast a hundred times or more. I'd seen one single place where I ain't been before. White line fever, a sickness born down deep within my soul. flying by like the Highline poles. The wrinkles in my forehead show the miles I've put behind me. And they continue to remind me how fast I'm growing old. Guess I'll die with this fever in my soul. Mm eh. Dit is de Nashville Spiegelplaat. on? What makes me keep on humming this old oh, highway song? Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. in the graveyard. Got a big old house and a big old yard. Trophy wife and a bunch of cars and a nice portfolio. Richest man in the graveyard, worked real hard. Came home late, two kids in bed, cold dinner plate. Said someday I'll slow down, someday roll around. A hundred in the graveyard got a big old marble headstone. Bunch of nice words chiseled on, he's a line right beside. The poorest man in the graveyard and the box that still ain't paid for. Bet they hang out after dark and pretend to drink a beer. Saying how'd we end up here? A hundred dollar bill folds in half just like a tin. The fiddle plays amazing grace just like a violin and you can came in with nothing. So why in the world we always worried about? dit jaar met de award voor Song of the Year naar huis. En in 2014 en 2018 eh, kregen ze zelfs de award voor Entertainer of the Year. Je hoorde net Balsam Range en Richest Man. En van Bluegrass gaan we naar Americana. Dit is Laurie McKenna en Good Fight. En daarna is tijd voor onze maandartiesten. We me yet Cause I ain't over it Whatever you oktober hoor je meer muziek voorbij komen in de show van onze maandartiest. En dat zijn deze keer de Eagles. En het kan ook niet anders als dat dit nummer voorbij komt. Hij is gecoverd door ik weet niet hoeveel artiesten. Maar het origineel blijft natuurlijk het mooiste. Ik zei het al, de Eagles, dit is Desperado.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 Old school for life, baby. Won't you tell me if you can what's the matter with the man when he starts a staying out all night? He's been a stepping out of line and a messing up my mind, and don't you know that? to do is play. I'm getting tired of being here alone. everybody knows that I'm really just a putting him on. Now when I start a walking, that's when you'll hear him squawking and begging me Waylon Jennings bracht in de jaren 60 het nummer uit Only Daddy That Walk The Line. En dit was ja, de tegenhanger. Only Mama That'll Walk The Line. Dit was Connie Smith en zij bracht vrij recent nog een heel nieuw album uit. En is een van de zangeressen waar je op kunt stemmen voor de artiest van de maand november. En daarvoor ga je natuurlijk naar onze website. Dat is www.nesforradio.nl Gaan we weer verder met een awarduitreiking. Eh, naast Dale en Bradley gaan Sacred Reunion Vince Skill en Barry Abernethy met het nummer In the Resurrecting Morning ook naar huis met award voor Gospel Recording of the Year. Dat waren Sacred Reunion, Vince Gill, Barry Abernethy en Doyle Lawson. En die was ik net vergeten. Met het nummer In the Resurrecting Morning Gospel Recording of the Year. Daar kregen ze een award voor bij de International Bluegrass Music Association. Country uit Nederland. Ja, het moet natuurlijk weer voorbij komen. Kan ook niet anders, hè. Het hoort gewoon in de show. Deborah Parler is dit, met Closing Time. Nou, we zijn nog heel even bij je. Zover is het nog niet, maar geniet even van deze plaat. was dit met Closing Time. De Appalachian Roadshow die hebben ook al heel wat awards gevonden. En dit jaar gaan ze met twee awards naar huis. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan verdelen. Hoe dan ook, maakt niet uit. Leuke muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance. dance all night long. rain, you could hear it talk, you could hear it sing. nog twee nummers te goed van het Spotlight-album. En dat is deze keer het album Renewal van Billy Strings. En hij won dit jaar de awards voor Entertainer of the Year... en Guitar Player of the Year bij de International Bluegrass Music Association. En hebben wij dus zijn album tot Spotlight-album gebombardeerd. Je hoort nu achter elkaar Red Daisy en daarna The Fire on My Tongue. Dit is het Nashville Spotlight Album. the door. waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Renewal van Billy Strings. En heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album, mag je dat altijd anders laten weten. Stuur dan even een e-mail naar info@nashvilleradio.nl en vermeld in je e-mail even om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. En gaat de informatie even iets te snel? Kijk er gewoon even op de website van Nashville Radio. Daar vind je ons e-mailadres ook nog terug. Gaan wij nu wat volk voor jullie draaien. ladies Maria Dunn and Joyful, A Banner Blazing. In streets where no one's path is smooth Polish rare as Sunday shoes Lined all along the road are we One big heart on one big sleeve And in the wake of the hearse Our voices floating never be darkness into hope Nou, dan maakten er een feestje van. Marty Stewart en Travis Tritt en Hanky Tonkings. What I Do a Best. Het zit alweer op. De show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog één winnares voor je klaarstaan.